Gert Kluk met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers barricades opgeworpen bij het Binnengasthuis... een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het oude centrum. Een deel van de demonstranten is naar binnen gegaan om het terrein te bezetten. Er is politie en ME op de been, maar tot nu toe wordt geen poging gedaan... de demonstratie en bezetting te beëindigen. Aan de betoging doen onder andere docenten en studenten van de UvA mee. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt...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 Sinds oktober vorig jaar is de beurs aan een opmars bezig. Toen stond de AEX nog op 700 punten. Beleggers zijn positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. Prinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro... maar drie jaar geleden zei ze daar geen gebruik van te willen maken. Demissionair premier Rutte schrijft aan de Kamer dat ze daarvan terugkomt. Ze zegt dat ze het geld nodig heeft voor de invulling van haar functie... en de kosten voor een woon- en werkverblijf. Siebert van Linden krijgt 100.000 euro terug voor het betalen van een advocaat. De stichting Hulptroepen Alliantie had beslag laten leggen op dat geldbedrag... maar de rechter heeft dat opgeheven. Het OM legde eerder beslag op de bezittingen van Van Linden... in het strafonderzoek naar de mondkapjesaffaire. De 100.000 euro kwam vorig jaar vrij... zodat Van Linden een advocaat kon betalen. De hulptroepenalliantie, die partij is in de mondkapjesaffaire... stak daar een stokje voor. Nu is dat beslag dus opgeheven. Het weer morgen begint de dag bewolkt.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 Oud, nieuw, onbekende artiesten en bekende artiesten natuurlijk. We gaan relax beginnen met Guido Basso en Doc Riley. Hun album eh, uit 1997, A Lazy Afternoon, is een eh, mooi album om mee eh, wakker te worden. En het nummer wat ik ga draaien heet Estate. Guido Bassi en Doc Riley. Guido Basso en Doug Riley. Ik ga verder met Cyril en May. Zij speelt op het album Petit Fleur uit 2021... samen met het New Orleans Jazz Orchestra... onder leiding van de drummer Adonis Rose. De Française is eh, verhuisd naar New Orleans... waar dit eh, orkest ook eh, zijn residentie heeft. En het, een titelnummer, Petit Fleur, wat ik zo direct ga draaien gaat het dus over het nummer eh, wat geschreven is door Sidney Bechet in 1951. Toen deze klarinetlegende van eh, New Orleans in eh, Frankrijk leefde. We luisteren naar Cyril en mee met Petit Fleur en het New Orleans Jazz Orchestra. Si les fleurs qui bordent les chemins fanée toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. toujours. Ja, van Cyril en mee gaan we een grote sprong maken in de tijd en ook in eh, artiesten. We gaan terug naar 1974, een live album van Nina Simone. Het album heet It Is Finished en het nummer heet I Want A Little Sugar In My Bowl.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 What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling. A little sugar in my bowl. Smith, you know. get you. Sugar in my bowl. I need some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go, so they'll go, so they'll go, so they'll go. Oh, what's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Nina Simone. Ik ga opnieuw een eh, grote sprong maken in de tijd. Ik ga weer terug naar de tegenwoordige tijd. Ik ga naar 2015, naar de Tsjechische pianist Naiponk. Hij ehm, heeft zijn hele carrière eigenlijk zich gericht op ehm, ja, de geweldige klassieke jazz. Hij heeft een eh, album gemaakt in 2015, eh, dat heet The Final Touch of Jazz. Hij wordt hierin vergezeld door... Ehm, George Russell op bas en Matt Fishwick op drums. En ik ga ervan een nummer draaien, eh, dat heet Kelly Blue, een nummer van Winton Kelly. Nijponk. Blue van Naiponk samen met George Mraz en Matt Fishwick. Ik ga verder naar het Sean Jones kwartet. Sean Jones heeft lange tijd eh, de positie van lead trumpeter... de leidende trompetist van het Jazz at Lincoln Center uh, Orchestra vervuld. Maar in 2010 is hij daar eh, van teruggetreden en is hij alleen verder gegaan. Hij heeft een kwartet opgericht... Ehm, Nadat hij eerst een tijd met Wayne Shorter en Herbie Hancock heeft ehm, getoerd. En dat kwartet, dat heet John Jones Quartet natuurlijk. En hij speelt erop zelf trompet, Orrin Evans op piano... Luke Curtis op bas en Albert Calver op drums. Het nummer wat ik ga draaien heet Improvise. Nee, het album heet Improvise Never Before Seen. Komt uit 2014 en het nummer wat ik ga draaien heet Interior Motive. Thank you. John Jones Quartet met die Interior Motive. Vlak voordat eh, <clears throat> de uitzending begon kreeg ik een eh, telefoontje van eh, Alexander van Inge. Hij bivakkeert hier in Zandvoort regelmatig en luistert, zo vertelde hij, graag naar CFM Jazz en geniet van de programma's. Nou, dat vinden we natuurlijk altijd heel leuk om te horen. dat kan natuurlijk via de telefoon, als u het ook zelf een keer wil, wil delen. Dat vinden we altijd leuk. wij zijn hier altijd vlak voor de uitzending op zondag van 10 tot 12. Maar u kunt ons natuurlijk ook via Facebook bereiken. We hebben een eigen eh, pagina op Facebook. Eh, CFM Jazz. Dus mocht u een keer in contact met ons willen eh, komen... kan het het beste denk ik via deze pagina. Ik heb een verzoeknummertje voor Alexander klaar liggen. Ik had hier gelukkig een cd liggen van Mel Tormé. En daarvan ga ik draaien Lulu's Back in Town. Mel Tormé, vergezeld door het Marty Peck Deck You've heard about Margie, heard about Dinah, heard about Susie, but ooh, ooh, ooh, I gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. I gotta get my tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best for Lulu. I gotta find a few bucks somewhere. Polish up my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boot in there. Lulu, you can tell all my pets, all my blondes and brunettes. Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Dat was uh, eh, Meltermee met Lulu's Back in Town. Ik ga verder met Junior Cook Quintet. Een album uit 1961, maar pas uitgekomen in 1999. Heeft natuurlijk alles te maken met de explosie aan muziek die in de jaren 60 uitkwam. Waarin eh, vooral Blue Note het niet kon bijwerken om alles tegelijk uit te brengen. Junior's Cooking, het woord eh, zegt het al, het is een cd van Junior Cook, de tenorsaxofonist. Hij wordt vergezeld door Blue Mitchell op trompet... Ronnie Matthews op piano. Dolo Cooker op piano. Eh, in dit specifieke nummer dat ik ga draaien. Gene Taylor op bas en Roy Brooks op drums. Het is een, ehm, het nummer wat ik ga draaien heet Blue Farouk. Met de pianist dus Dolo Cooker. En de studio waar het is opgenomen is Goldstar. Dat is ook de beroemde studio waar veel nummers van Phil Spector zijn opgenomen. En deze studio die heeft een eh, heel bijzonder geluid. En dat eh, komt ook terug in dit nummer. We gaan luisteren naar Blue Farouk met eh, Junior Cook. Junior Cook met het nummer Blue Farouk. Ik ga verder met Jay Lawrence Trio. Jay Lawrence is een eh, Amerikaanse drummer uit eh, Utah. Hij heeft een eh, album gemaakt samen met Lindsey op bas en Tamir Hendelman op piano. Jay Lawrence is wel de leider van het trio, maar eigenlijk ehm, heeft de pianist Tamir Hendelman de, ja, de, belangrijkste rol op dit album. Het is een pianist uit Los Angeles die onder andere met het Clayton Hamilton Jazz Orchestra heeft gewerkt. En die hier een geweldige eh, vertolking van een aantal nummers heeft eh, gemaakt. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet Aqua de BWR. We kennen het natuurlijk uit eh, de Bossa Nova. En het is een ja, meer funky-achtige vertolking. En het komt allemaal van het album Thermostrut, J. Lawrence Trio. Dat was het J. Lawrence trio met Aqua de Beber. Ik ga verder met Christian Sands. Christian Sands is een, eh, ook een eh, jazzpianist, een Amerikaanse jazzpianist. Nog niet heel veel van hem gehoord, eh, maar hij heeft ehm, een aantal prachtige albums uitgebracht. En een album uit 2018, dat heet Facing Dragons. Daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Zamba de Vela. Hij wordt hierop vergezeld door onder andere Marcus Strickland op sax... en Sean Jones, daar is hij weer gaat u luisteren naar Zamba de Vela, Christian Sands. Thank you. Vincent met Samba de Vela. Het eerste uur van CFM Jazz zit er bijna op. Ik ga nog een klein stukje draaien van het nummer... waar ik eh, na het nieuws van 11 uur gewoon mee verder ga.